3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het regeerakkoord is officieel gepresenteerd door de partijleiders. Rutte noemde het akkoord ambitieus en evenwichtig... De regering richt zich volgens hem met de afspraken op economische groei, vooruitgang en duurzaamheid. Zo komt er jaarlijks 267 miljoen euro bij voor de politie, 95 miljoen voor ICT-beveiliging en ook komt er geld vrij voor de zorg van ouderen. Daarnaast wordt roken duurder, het storten van afval wordt duurder en er komt een belasting op CO2-uitstoot door bedrijven. De Zwitserse politie heeft twee Tunesiërs opgepakt die banden zouden hebben gehad met de man die twee vrouwen doodstak in Marseille. Dat gebeurde anderhalve week geleden op het station. De Tunesische man van 29 werd daarna doodgeschoten door de politie. De Franse autoriteiten noemden het al snel een terreurdaad. IS eiste een dag later de verantwoordelijkheid op. Op dit moment wordt er in Den Dolder gezocht naar de vermiste Anne Faber. Onder meer de mobiele eenheid, militairen, de brandweer en vrijwilligers zoeken naar de 25-jarige Utrechtse. En ook een politiehelikopter vliegt nu boven het dorp. De verdachte die gisteren werd aangehouden wordt nog steeds verhoord. Het gaat om een zedendelinquent die behandeld werd in een psychiatrische kliniek in Den Dolder. Bondscoach Dick Advocaat kan vanavond geen beroep doen op Davy Prupper. De middenvelder kampt met een bovenbeenblessure. Afgelopen zaterdag scoorde Prupper nog de openingstreffer in de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Het Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Oranje moet met zeven doelpunten verschil winnen om zich te plaatsen voor de play-offs voor het WK-voetbal in Rusland. Het weer dan nog, het is bewolkt en er valt geregeld lichte regen. De maxima liggen rond de 15 graden. Morgen iets warmer met 16 tot 18 graden.